Annette Schut met het NOS Journaal. Gladheid en wintersweer hebben vannacht opnieuw geleid tot ongelukken. Het ging onder meer mis op de A6 bij Almere. Daar belandde een auto in de sloot naast de weg. Ook op de N377 bij Dedemsvaart verloor een bestuurder de macht over het stuur. Daar kwam een vrachtwagen gedeeltelijk in de sloot terecht. Dat gebeurde ook op de N305 bij Zeewolde. Ook gisteren ging het een aantal keer mis. In Rotterdam overleed een man van 22 nadat hij met zijn auto op een viaduct was gebotst. In Brabant gaat de zoektocht naar de vermiste Mick vanochtend verder. Daarbij krijgt de politie hulp van het veteranen searchteam en vrijwilligers. De 19-jarige Mick uit Helmond wordt sinds gisternacht vermist. Hij is vermoedelijk zonder schoenen en in korte broek en shirt vanuit huis vertrokken en niet meer teruggekomen. Hij werd gisterochtend nog gezien in Asten, een dorp op meer dan 10 kilometer van Helmond. Mick heeft een verstandelijke beperking en zowel de politie als zijn familie maakt zich grote zorgen. De politie vraagt mensen uit te kijken en ook in schuurtjes en tuinhuizen naar Mick te zoeken. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres roept Israël op alle noodhulp weer toe te laten in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Volgens Israël zijn de nieuwe regels nodig om te voorkomen dat Hamas de organisatie binnendringt. Maar volgens Guterres zal door de regel de situatie, die al slecht is, alleen nog maar verder verslechteren. In Italië zijn door lawines drie mensen omgekomen. Het gaat in alle gevallen om skiers. Lawinegevaar is groot in het land door hevige sneeuwval rond kerstmis en de stijgende temperaturen en harde wind. Het weer, vannacht opnieuw winterse buien. Kan glad zijn, het is een graad of min 1 tot 1.